Drie uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In het Witte Huis is politiek topoverleg begonnen over de begroting voor volgend jaar. De besprekingen tussen de Democraten en de Republikeinen zitten muurvast. Daarom heeft president Obama de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, en de Democratische Senaatsvoorzitter Harry Reid uitgenodigd om te praten over een compromis. De Republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de Democraten. Zijn ze er vrijdag om middernacht niet uit, dan gaat de federale overheid deels op slot. Dat betekent dat alleen essentiële overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, blijven doordraaien. De honderdduizenden ambtenaren in dienst van bijvoorbeeld musea en nationale parken worden dan naar huis gestuurd. Dat kan het fragiele herstel van de Amerikaanse economie ernstig benadelen. Vandaar dat president Obama de Republikeinen heeft opgeroepen zich verantwoordelijk te gedragen. Het Japanse energiebedrijf TEPCO pompt stikstof in een van de reactoren in Fukushima gas moet voorkomen dat zich een nieuwe waterstofexplosie voordoet. Het inspuiten van voldoende stikstof kan enkele dagen duren. Volgens de Japanse regering is er geen direct gevaar voor een explosie... maar pompen ze de stikstof uit voorzorg in reactor nummer 1. Als het succes heeft, wordt hetzelfde gedaan bij reactor 2 en 3. Na Griekenland en Ierland heeft nu ook Portugal bij de Europese Unie aangeklopt voor noodsteun. Lissabon kan niet anders omdat het steeds meer rente moet betalen op staatsleningen. Dat eind vorige maand het parlement tegen zware bezuinigingen stemde... en de regering daarop haar ontslag aanbood... heeft de situatie alleen maar verergerd. Deskundigen denken dat Portugal zo'n 80 miljard euro nodig heeft. In het Europese reddingsfonds zit zo'n 250 miljard. Het aanvaarden van noodhulp betekent wel dat Portugal heel zwaar zal moeten bezuinigen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft toegezegd het Portugese verzoek zo snel mogelijk te behandelen.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 Uit Groot-Brittannië, daar kwamen ze vandaan. De mensen van Shakatak en een van die hits uit 1983 was Dark is the Night. En daarmee ben je welkom bij het tweede uur van de nacht. Klinkt anders. De Nacht dan het muziekprogramma van Radio 1... waarin wij dit uur weer twee live-opnames laten horen... van artiesten die eh, recentelijk aanwezig waren in eh, radioprogramma's... om daar eh, niet alleen maar aanwezig te zijn, maar om daar ook live te zingen. Allereerst gaat het om een opname van uh, ik. Die waren 2 februari te gast in Met het oog op morgen. En ik laat je ook kennis maken met een heel recent optreden... van de singer-songwriter Jonathan Jeremiah. Die was namelijk vorige week, 1 april contrasten in het ochtendprogramma van Giel Belen. En verder staan we stil bij een aantal mensen die ons de afgelopen week ontvallen zijn. Het gaat om twee country-iconen en verder ook nog om een eh, Vlaams cabaretier, acteur, zanger. Maar goed, daarover dadelijk meer. Eerst laat ik je luisteren naar eh, de samenzang, of liever zeggen naar de rap en de zang van Eminem en Rihanna.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 En de naam eh, die van de rapper die hoorde Eminem, Love the Way You Lie. Nog een, samenwerking die ik je laat horen, die is nieuw. Jack White van The White Stripes en Nora Jones. En die werkte dan weer samen met Danger Mouse en Daniel Loopy. Two against one. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. this attitude? Where do you feel? zijn een hoop namen te noemen. Danger Mouse, Danger Mouse en Daniel Loopy. Danger Mouse, een eh, producer-songwriter. Hij komt uit Amerika. En hij zocht de samenwerking met de Italiaanse componist Daniel Loopy. En samen hebben ze een project gemaakt. Danger Mouse en Daniel Loopy present Rome. En uit dat project hoorde je dan Two Against One... met daarin de stemmen van eh, Jack White en Nora Jones. Wanda Jackson zingt Elvis... Joy, like a bride chateau to a baby. No matter what you would do, I depended on you like a baby. I fell cause she looked like a baby. Two lovers' ways, I was blind cause I just had a mind like a baby. Where Street. Die nam 1960 op. Like a Baby, dit Like a Baby. Maar je hoorde nu een hele recente versie van een, eh, een oude dame. Nou, dus, ze is nog niet zo oud... 63. Eh, en je hebt namelijk gehoord de stem van Wanda Jackson... die The Party Ain't Over uitbracht, een cd. Eerder dit jaar, in februari, kwam eh, die cd uit. En Wanda Jackson, die hoorde je dus met dat Like a Baby.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 Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I Love you so. Love you so. Mm, kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low.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 En vanochtend toen, eh, vanochtend ja, dat wil zeggen eh, zo'n 20 uur geleden... toen werden we op diverse radiostations verrast met een nieuwe single van Anouk. Binnenkort komt van haar een album uit, To Get Her Together. De titel van die cd. En ja, wat je van Anouk ook denkt en wil zeggen. Verrassend is het in ieder geval wel. Deze keer geen uh, rockplaat, maar eh, funk, funky. Down and Dirty, Siska Neten, de nieuwe single voor eh, Anouk. You're never gonna find a love like mine the way I'm getting down and dirty, baby. Now you're crying on my phone. You should have done that months ago. And now it's time for me gedaan door deze nieuwe van Anouk. Down and Dirty, zo heet hij. En eh, Anouk die zal de komende zomer optredens geven op diverse festivals. Het eerste zal zijn op 22 eh, april. Dan is er Paaspop in eh, Schijndel. En verder zal ze verschijnen op Campuspop. Dat is dan in Twente Overijssel. Concert at the Sea Haven bij de Brouwersdam zal dat zijn. En ja, ook heel belangrijk op het popfestival in België. Rock Werchter, daar zal ze staan donderdag 30 juni... tussen alle groeten der aarde. En uh, Nederland, zal ze verder ook nog een aantal... Eh, popfestivals aan doen. Ik noemde al een paar, maar ook uh, retropop, dat zal ze zijn op 18 juni.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 Maar de violen die waren er niet afgelopen vrijdagochtend... in de vroege ochtend bij 3FM. Jonathan Jeremiah die had zijn eh, gitaar meegenomen en hij zong solo met alleen de gitaar erbij. Happiness, een recente single. En dat gebeurde allemaal in het programma van eh, Geel Belen op de vroege ochtend 3FM op 1 eh, april was dat. De sterfgevallen van de afgelopen week. En die vielen met name in de countryhoek. Dan is er namelijk eh, Mel McDaniel, in Nederland niet zo'n bekende naam. In Amerika heeft hij wel in het begin van de jaren 80 een aantal hits gehad. Onder andere Stand Up. Anger and Tears. En Baby's Got Her Blue Jeans On. Mel McDaniel. Down on the corner, by the traffic light. Everybody's looking as she goes by. They turn their heads and they watch her till she's gone. mercy, baby's got her blue jeans on. Up by the bus stop and across the street, open up their windows to take a peek. How she goes walking, rocking like a rolling stone. Heaven help us, baby's got her blue zone. She can't help it if she's made that way. She's not to blame if they look her way. She ain't really trying to cause a scene, it just comes naturally. Now the girl can't help it. Well, up on Main Street by the taxi stand a crowd of people and a traffic jam. She don't look back. She ain't doing nothing wrong. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. just comes naturally. No, the girl can't help it. Down on the corner by the traffic light, everybody's looking as she goes by. They turn their heads and they watch her till she's gone. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. baby's got her blue jeans on. Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Dat kon je van de zanger horen. Een van zijn successen uit het begin van de jaren 80. Hij is 68 jaar oud geworden. Stierf aan kanker. 3 april begin van deze week. Toen stierf Calvin Russell, zong ook country repertoire, meer roetschok, Maar goed, waar ligt die scheidingslijn precies? Een singer-songwriter in ieder geval in zijn genre, speelde zelf de gitaar. Dit is een van de nummers die hij heeft opgenomen in zijn carrière. Calvin Russell, 62 jaar oud geworden. Hier is hij met Crossroads. came down the line through a crack in time. Slipped right between two seconds in the night. From the shadows I sprang, someone screamed my name. And I headed for the morning light. On the edge I go, and God only knows anything goes down there. Black is white when you run through the night. You got to fight somewhere. Way down there, where only one thing's real. I've got to do anything just to live how get next to you. through the street and the sound of my feet echoed off an empty sky. Two and two is five, and it's hard to survive. No one can tell me why. The way down there. in the night. From the shadows I sprang, someone screamed my name, and I headed for the morning light. On the edge I go, and God only knows anything goes down there. Black is white when you run through the night. You got to fight somewhere. Calvin Russell die je kon beluisteren. Calvin Russell die, die eh, afgelopen week of aan het begin van deze week is overleden op 62-jarige leeftijd. Je hoort hem nog eens een keer met eh, Crossroads. Een artiest uit Vlaanderen, Jeff Burm, is zijn naam. Hier niet zo bekend, maar in Vlaanderen des te meer. Hij is eh, vooral bekend geworden omdat hij eh, regelmatig te zien was... in televisieseries op de Vlaamse televisie. Zowel de publieke omroep, vooral in de jaren 50 en 60... maar de laatste jaren was hij ook regelmatig te zien... onder andere bij VTM Jeff Burm... Hij is geboren in Sint-Niklaas, is op een gegeven moment daar ereburger geworden... en aanstaande zaterdag zal hij daar begraven worden. Chef Burn, 87 jaar is hij geworden, 87 jaar. En je hoort hem hier met eh, een van de weinige platen die hij maakte in 1970. Ze was de dochter van een onbekende vader haar moeder wist niet hoe ze aan het wichtje kwam. Eerst dacht ze nog, die Griekse zeeman is de dader. Tussen het ochtendgloren en de eerste tram. Het wichtje groeide op tussen het vuil der goten. Soms had ze nog ineens een droge boterham. Ze had geen kleren, soms dan liep ze in de blote. En ja, daar komen dan weer moeilijkheden van. Zij was een wees, een wezen, een wees, een wees, een wezenkind. Haar leven was een ware strijd. Zij werd niet eens, be eens, be eens, be eens, be eens Ze kende alleen maar narigheid. Ze praalde in de etalage van een buurtje en daar verloor ze al haar eer en goed fatsoen. Wanneer de mannen dan verdwenen na een uurtje, dan kwam de boer en die vroeg haar allerpoen. Maar in haar groeide het verzet tegen dat loeder, tegen die vent die haar tot slechtigheden won. Er groeide nog wat anders in haar, ze werd moeder. En ze beviel vertijdig van een blozend jong. Zij was een wezen, wezen, wezen, een wezen, wezen kind. Haar leven was een ware strijd. Zij werd niet eens beëens, eens, beëens, beëens bemind. Zij kent alleen maar narigheid. En na een maand zat ze weer in haar roze kamer. En ze verdiende weer veel geld voor deze vent. Maar ergens onder haar matras, daar lag een hamer. Waarmee ze vage plannen had voor dat serpent. En op een avond toen hij weer harpoen kwam eisen. Toen stond ze stil achter de deur en sloeg hem dood. Maar het was de pooier niet, het was een pastoor van Rijssel. Die zulke arme meisjes helpen in de nood zij was een wees, een wees, een wees, een wees, een kind? Haar leven was een ware strijd. Zij werd niet eens, be, eens, be, eens, be, eens, be, eens bemind. Zij Weeskin Tango werd gezongen door de entertainer Jeff Burm... die vorige week eh, zaterdag op 87-jarige leeftijd is overleden... aan de gevolgen van een hersenbloeding. En aanstaande zaterdag dan zal de begrafenis plaatsvinden... van deze Vlaamse entertainer Jeff Burm uit Sint-Niklaas. Dit is Nacht Klinkt Anders bij de Vader op Radio 1. your bell, the buzzer opens the door. As I walk in, only mind the floor. I raise my head and see a shadow on the wall, vibrantly reminding your last call. You, I trying to remember what happened the night before. Step by step, the sound of breaking glass. What happened here? Well, I can only guess. You see me sleep as I try to put you on the bed as I find traces of regret. You lying on the floor, trying to remember what happened the night before. trying to read. Phonic Ogert, Cindy Klaas in afgeslankte vorm. Toen waren zij eh, te gast bij Met het oog op morgen, 2 februari... speelde zich dat allemaal af tussen 11 eh, en 12 hier op Radio 1. Dat optreden van Hoeve Vonnek en ze zongen de hitsingle van dat moment. de Night Before, mooie zang en ook mooi pianospel trouwens eh, van Hoeve Vonnek. Ulte Vox grootste hit. Nummer 1 destijds in Nederland, Vienna. klinkt anders met Roel Koeners.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 En dat heette dan uh, Amsterdam. Dames, zal het wel een hit zijn geworden hier in Nederland. Deze van Buck Owens. Eh, een ander bekende song van hem, dat is dan eh, eigenlijk meer een cover. Dat is eh, namelijk van de Beatles. Ringo Starr heeft ooit op de Help LP iets gezongen... dat bekend is geworden door Buck Owens. Dat gaat namelijk om het liedje Ex Naturally. Dat is dus ook van Buck Owens. Hier dus met Amsterdam. Hetta Nova. Die was vorig jaar ook in Nederland voor een optreden in Bospop. En daarna ging ze ook nog toeren door het land. En dit zong ze in ieder geval in Bospop. Of op Bospop moet ik zeggen. London Rain. I'm coming, I'm coming home to you. I'm alive, I'm a mess. I can't wait to get home to you.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 Dat had ze toen op. En uh, eh, London zong ze toen ook Hatanova. Zodat ik hoor je het eh, nieuws met Onno Duivenede-Wit. En tot die tijd laat ik je nog een track horen van Collapse Into Now. En dat is het meest recente album van de mannen van R.E.M. Wat je gaat horen, dat heet Every Day Is Yours. talk and the tick tock clock with the rock and the roll and the bridge and the toll with the brilliance and the light and the stink and the fight.